In ruil daarvoor mag de luchthaven groeien naar zo'n 510.000 vluchten in 2020. Dat zijn er zo'n 30.000 meer dan nu. Na jaren van overleg zijn de luchtvaartsector, het Rijk, lagere overheden en organisaties van bewoners het over het nieuw systeem eens geworden. Kern van de afspraken is dat de start- en landingsbanen worden gebruikt die de minste overlast geven. Welke banen dat zijn hangt mede af van de wind en de veiligheid. De proef met het nieuwe systeem begint op 1 november en duurt twee jaar. Een Australische rechter heeft een streng gelovige islamitische vrouw verboden om in haar niqab te getuigen. Het is een sluier die alleen de ogen onbedekt laat. De advocaat van de verdachte in een fraudezaak had om het verbod gevraagd. Hij vindt het belangrijk om tijdens het verhoor de gelaatsuitdrukking van de vrouw te zien. De rechter steunt dat argument en verbood de moslima met de sluier te verschijnen. De politie gaat nog steeds slordig om met in beslag genomen vuurwapens. Dat zegt het landelijk platform vuurwapens, LPV. Wapens raken zoek of worden vernietigd zonder dat is gekeken of ze bij een misdrijf zijn gebruikt. Een nieuwe werkwijze die dat moet voorkomen is volgens het LPV nog niet bij alle korpsen ingevoerd. Sail is begonnen met een optocht van duizenden schepen en bootjes van IJmuiden naar Amsterdam. Prins Willem-Alexander is aan boord van de Klipperstad Amsterdam, het schip dat de stoet leidt. Veel mensen kijken bij het Noordzeekanaal naar de schepen. Alle tall ships zullen rond drie uur vanmiddag op hun plaats in Amsterdam liggen. Dan nog het weer, opklaringen, stapelwolken en in het oosten kans op een enkele bui. Het is 20 tot 23 graden. Morgen en de dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal. Een Sunparks vakantiepark ligt in het midden van...